hebben op het Malieveld met boze Groningse boeren gesproken. Dat gebeurde in een van de tractoren die de Groningers hadden meegenomen... Na een kort gesprek vertrokken twee tractoren naar het Binnenhof, gevolgd door de demonstrerende boeren. De boeren vinden nieuwe afspraken over de afhandeling van schade door aardbevingen onvoldoende. Minister Wiebes zegt dat hij zo snel mogelijk de gaswinning wil terugbrengen naar 12 miljard kub per jaar. Eind maart wil hij laten weten hoe en wanneer hij dat voor elkaar kan krijgen. Volgens het staatstoezicht op de mijnen levert dat een veiliger situatie op. Dat wil zeggen minder kans op aardbevingen. Een Belgische rechtbank heeft ex-diaken Ivo P. 27 jaar cel gegeven voor het plegen van vijf moorden. P, bekend als diaken des doods, vermoordde zijn moeder, schoonvader, twee ooms en een patiënt. P werkte jarenlang als verpleger en verklaarde dat hij in de jaren 80 en 90 op maximaal 20 mensen euthanasie toepaste door lucht in hun aderen te spuiten. Van de meeste mensen weet hij de naam niet meer en daarom is hij alleen voor een aantal bekende gevallen veroordeeld. Naar eigen zeggen wilde P. zieke mensen uit hun lijden verlossen... ook al hadden ze niet gevraagd om euthanasie. In een Zuid-Afrikaanse goudmijn zitten rond de 900 mijnwerkers opgesloten. Ze kwamen gisteravond vast te zitten doordat een storm leidde tot stroomuitval. De mijn is tussen de 500 en 2200 meter diep. Naar verluid zijn meer dan 60 mensen gered. De handgranaat die in Amsterdam-West was vastgemaakt aan een souvenirwinkel is weggehaald door de explosieve opruimingsdienst. De winkelstraat was enige tijd afgezet en winkels waren ontruimd. De politie weet nog niet waarom de handgranaat was vastgemaakt. Het weer wisselend bewolkt en buien met kans op hagel en natte sneeuw. De minima vannacht liggen tussen de 0 en 4 graden. Morgen later op de dag wat minder buien, het wordt dan een graad of 6. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. In de Randstad vooral file rijden op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen Diemen en Muidenberg na een ongeluk. Op de A4 Amsterdam-Den Haag voor het Ringvaartaquaduct... ruim 20 minuten vertraging. Op de A15 vanaf Rotterdam naar Europoort... vanwege de technische problemen bij de Botlekbrug, 3 kilometer. Een kwartier is de vertraging op de A16 Rotterdam-Breda...